en een meerderheid schaarde zich daarachter. Het weer vanuit het oosten breekt steeds meer de zon door, maar in het westen en noorden blijft het bewolkt. Het is 4 tot 8 graden. Morgen en overmorgen zonnig en 7 graden. Dit was het NOS.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 Volgens Pechtold laat het kabinet de lasten met 12 miljard euro stijgen... doordat de verhoging van de AOW-leeftijd wordt uitgesteld... en doordat de WW en het ontslagrecht niet worden hervormd. Rutte antwoordde dat Pechtold alles door elkaar haalt... en er dingen bijhaalt die niets met het kabinetsbeleid te maken hebben... zoals de oplopende zorgkosten. In werkelijkheid stijgen de lasten volgens Rutte met anderhalf miljard euro. Een man van 21 uit Den Haag is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de zogenoemde klimmoord in Frankrijk. De man wurgde twee jaar geleden zijn Zweedse vriend tijdens een klimvakantie omdat hij bang was dat zijn vriend hem zou vergiftigen. Volgens deskundigen is de man schizofreen en daarom gaf de rechter hem alleen tbs. De man heeft bijna twee jaar in voorarrest gezeten. De werkloosheid in de eurozone is in januari licht gedaald. 9,9% van de Europeanen zat zonder werk, tegen 10% in december. Economen rekenden erop dat het werkloosheidscijfer stabiel zou blijven. Nederland en Oostenrijk staan onderaan de lijst. Iets meer dan 4% van de inwoners zit zonder werk. Het slechtst uit de bus komt Spanje. Daar heeft ruim 20% van de bevolking geen baan. Een visrestaurant in Normandië dat twee maanden geleden failliet ging... heeft alsnog een Michelinster gekregen. De inspecteurs van Michelin kwamen vorig jaar eten in het dorp Ingouville. Ze waren onder de indruk van de babymakreel in witte wijn en citroensap... en de roodbaarsfilet op een bedje van ratatouille en rozemarijn. Maar voordat Michelin de ster toekende ging het restaurant failliet... omdat er te weinig gasten kwamen. De chef-kok is blij met de erkenning...